In de aanloop naar de wedstrijd, die om half zeven begint... heeft de politie 19 mensen bekeurd die zich niet konden legitimeren. De Argentijns-Nederlandse piloot Julio Potsch is door Spanje aan Argentinië uitgeleverd. Hij zou tijdens de militaire dictatuur in Argentinië vluchten des doods hebben uitgevoerd. Daarbij werden tegenstanders van het regime levend vanuit vliegtuigen in zee gegooid. Potsch wilde in Nederland terecht staan, maar de rechter in Den Haag bepaalde dat justitie niet om zijn uitlevering hoefde te vragen en dat gebeurde dus ook niet. De Transavia-piloot werd vorig jaar op het vliegveld van Valencia opgepakt. Het Spaanse Hoge Rechtshof had in januari al goedkeuring gegeven voor de uitlevering van Potsch. Luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines is het niet eens met sommige conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad presenteerde vanochtend het eindrapport over de Schiphol-crash, waarbij vorig jaar negen mensen om het leven kwamen. Volgens de Onderzoeksraad hebben de piloten een aantal cruciale fouten gemaakt. Maar Turkish Airlines zegt dat de piloten adequaat reageerden op waarschuwingssignalen. Het probleem zat volgens de luchtvaartmaatschappij in de koppeling van de radiohoogtemeter en het automatisch gaspedaal. De man die wordt verdacht van de moord op Andrea Lute in 1993 heeft bekend. De man van 41 uit Hogeveen werd maandag aangehouden. De politie was hem op het spoor gekomen doordat zijn DNA overeenkomt met sporen die eerder in deze zaak zijn gevonden. Hij heeft nu gezegd dat hij de 15-jarige Andrea heeft gewurgd. Ook heeft hij gezegd dat hij Andrea niet kende. Het weer vanavond bewolkt en vanuit het oosten overal kans op regen. Morgen bewolkt en ook regenachtig. Het is met 8 tot 10 graden aan de frisse kant. Na morgen iets hogere temperaturen, maar het blijft wisselvallig. Dit was het NOS Show.